12 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Gennep is vanavond iemand met een auto op een terras ingereden. Het gebeurde rond een uur of tien in het centrum van de Noord-Limburgse plaats. Zeker vijf mensen die op het terras zaten raakten licht gewond, zegt de politie. Eén persoon moest in het ziekenhuis behandeld worden. De bestuurder van de auto is aangehouden. Het is niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om opzet. De Amerikaanse politieman die is beschuldigd van het doden van George Floyd wordt verdacht van moord. De aanklacht tegen hem is verzwaard. Eerst was het doodslag. Ook de andere drie agenten die erbij waren worden nu vervolgd. Zij waren nog niet aangeklaagd. De Britse politie heeft een Duitser als verdachte aangemerkt in de zaak van Madeleine McCann, die in 2007 spoorloos verdween in Portugal. De man van 43 is een veroordeelde zedendelinquent die in Portugal woonde toen Madeline verdween. Het meisje was toen drie jaar. Hij zit nu vast in een Duitse gevangenis voor een ander misdrijf. De verdachte reisde tussen 1995 en 2007 meerdere keren rond in de Algarve met zijn camper. Naast het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam is vorige week per ongeluk een stadsnatuurreservaat weggemaaid. Een grasveld met wilde bloemen en planten viel ten prooi aan de maaier van de plantsoenendienst. De gemeente Rotterdam zegt tegen Rijnmond te weten dat er niet gemaaid mocht worden en denkt dat de fout bij de aannemer van het museumpark ligt. Op het veld kwamen 156 soorten planten en dieren voor. Er staat nog één wilde geranium overeind.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 maar I'm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 Say. zeg maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij nooit weg van jou Het is al laat en ik hoor je praat weer in jezelf Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat vergeten is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van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 come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 I'm praying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 girl. Crowded town, silent bed. Be a good place to rest your head. Give me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 about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 啊。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 ZFM. But a million more problems is all that I got in the end.